was volgens vervoersbedrijf RET een succes. Ruim een maand geleden werd in Rotterdam de strippenkaart helemaal afgeschaft. Volgens de vervoerders en reizigers positief, en waardeerden ze de chipkaart met een 7,2. Vooraf was de grootste angst dat mensen massaal zouden vergeten uit te checken, waardoor ze te veel betalen. Dat is volgens de RET niet het geval. De brand die gisteren in Groningen het leven kostte aan een 66-jarige man is ontstaan bij het vullen van een aansteker. De man probeerde in huis een aansteker te vullen met een gasbus, maar daarbij ging er iets mis. Er ontstond brand en veel rook, waardoor de man stikte. De kroongetuige in het liquidatieproces over de moorden in de Amsterdamse onderwereld weigert voorlopig verklaringen af te leggen. Peter Laes zegt dat de kroongetuige deal ongeldig is omdat de gesprekken die hij met zijn advocaten had over de deal door het OM zijn afgeluisterd. Hij voelt zich bedrogen. Als de kroongetuige blijft weigeren te verklaren wordt het voor het OM een stuk moeilijker om het bewijs rond te krijgen. Minister Rauwvoet geeft 4,5 miljoen euro voor Generation R. Dat is een onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum naar de ontwikkeling van opgroeiende kinderen in Rotterdam. Bijna 10.000 kinderen worden gevolgd vanaf het begin van de zwangerschap tot ze volwassen zijn. Rauwvoet denkt dat het onderzoek belangrijk is voor het vroegtijdig opsporen van gedragsproblemen. Ook moet duidelijk maken welk effect de omgeving heeft op de ontwikkeling van kinderen. In Rotterdam-West is een baby te vondeling gelegd. Een vrouw vond het pasgeboren meisje naast een vuilcontainer. Hoe ze eraan toe is, is niet bekendgemaakt. Afgelopen donderdag werd in Horen ook al een baby gevonden. Dat jongetje lag in een kartonnen doos voor een huisartsenpost. Hij is vandaag ingeschreven bij de burgerlijke stand onder de naam Daniel. Het weer, vanavond regen, vannacht vanuit het noorden droog met minimaal rond 3 graden. Morgen ook droog en wat opklaringen. Het wordt dan 7 graden in het noorden tot 10 in het zuiden.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 Yeah. Won't you hold on just for het Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al 20 jaar. Dit is 20 jaar ZFM.